Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Madrid en nog negen omringende gemeenten hebben opnieuw te maken met strenge regels om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Inwoners mogen de komende twee weken hun gemeente alleen nog uit voor werk, school of een bezoek aan het ziekenhuis. Om te zorgen dat de Madrilenen zich aan de regels houden worden politiefuiken rond uitvalswegen opgezet. De Amerikaanse president Trump is opgenomen in het ziekenhuis vanwege zijn coronabesmetting. Volgens het Witte Huis op uit voorzorg. In een korte video zegt Trump dat het erg goed met hem gaat. Zijn dokter zegt dat Trump een experimentele behandeling met antilichamen heeft gekregen. De première van de nieuwe James Bond film is vanwege de coronapandemie opnieuw uitgesteld. No Time to Die zou oorspronkelijk in maart gaan draaien en vervolgens in november. Maar dat wordt nu 2 april komend jaar. De makers hopen dat daardoor meer mensen de 25e James Bond film kunnen gaan zien. In de Groningse plaats Grijpskerk is een vrouw van 57 op straat doodgestoken. Een 36-jarige man uit de buurt is aangehouden. Over de relatie tussen de vrouw en de man en over de aanleiding van de steekpartij heeft de politie niets bekendgemaakt. Het zuiden van Frankrijk is getroffen door noodweer. Herfststorm Alex veroorzaakt forse regenval, wat weer leidt tot overstromingen. In de omgeving van Nice zijn volgens Franse media zeker tien mensen vermist geraakt. In Nieuw-Zeeland zijn de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Verkiezingsdag is pas over twee weken, maar Nieuw-Zeelanders krijgen de kans om hun stem al eerder uit te brengen. Drie jaar geleden deed bijna de helft dat. Nu is de verwachting dat het aandeel vroegstemmers vanwege corona nog groter is.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 I see more. Yes, I have I'm a man with a mission, and the mission is your heart. finish your heart your brothers and sisters, you know I'm the heart. Yeah. Everybody must try if you can play them part. More action and less talk. Yeah. Don't get caught. Life is a gift, more time, you know it's hard. Just try keep it as them out the dark. Yeah. GPS figure show me my friends, same family From beginning to the end one seat, run against it.